Hij zocht contact met een vader die negen jaar geleden twee kinderen naar Egypte had ontvoerd. Bij de flat van de man werd de eindredacteur naar binnen gesleurd. Hij werd daar vier uur lang bedreigd en uiteindelijk door de politie gearresteerd... op beschuldiging van poging tot ontvoering en spionage. Na urenlange ondervraging kwam hij weer vrij. In Oeroesgan zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen hun voertuig op een bermbom reed. Dat gebeurde tijdens een patrouille in de Baluchi-vallei. De gewonden zijn naar het hospitaal op Kamp Holland gebracht en hebben zelf hun familie ingelicht. Over de aard van hun verwondingen doet Defensie geen mededelingen. In de Noorse hoofdstad Oslo heeft president Obama de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. In zijn dankwoord erkende hij dat hij zich nog niet kan meten met Nobelprijswinnaars als Nelson Mandela en Martin Luther King. Ook zei hij dat oorlogen soms noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn. Hij benadrukte dat een supermacht als Amerika zich moet houden aan de eigen hoge morele regels en aan de mensenrechten. Minister Bos is niet onder de indruk van de bonusbelasting die Groot-Brittannië en Frankrijk willen invoeren. Die landen willen een eenmalige belasting van 50% op hoge bonussen. Bos noemt de ingreep helemaal niet zo stevig. Volgens hem zullen in Groot-Brittannië en Frankrijk veel bedrijven de bonussen uitstellen... en ze een jaar later alsnog uitbetalen tegen de oude belastingtarieven. Bij een verzamelaar van ecstasy in Eerbeek zijn duizenden ecstasypillen gestolen. Daaronder zitten 40 pillen die dodelijk kunnen zijn. De man bewaarde zijn collectie waaraan 20 jaar was gewerkt in mappen voor munten... De straatwaarde van de pillen ligt tussen de 10.000 en 12.000 euro. Dan het weer, bewolkt en af en toe regen, minima vannacht een graad of 6. Ook morgen en in het weekend is het bewolkt met soms een spatje regen. De temperatuur daalt tot tussen de 2 en 5 graden op zondag.